Zes uur. Dit is Eva de Jong met het NOS-journaal. De Britse regering intensiveert de voorbereidingen op een brexit zonder afspraken. Zo'n 80.000 bedrijven krijgen de komende dagen een online informatiepakket... om ze te helpen de juiste maatregelen te nemen. Ook EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk kunnen een bericht uit Londen verwachten. De regering mee stelt 2 miljard pond beschikbaar voor ministeries die noodmaatregelen moeten nemen... om een eventuele no-deal brexit op te vangen. In Rotterdam is een meisje van 16 doodgeschoten in de fietsenstalling van het designcollege. De politie heeft een verdachte van 31 aangehouden. Volgens medeleerlingen hadden hij en het slachtoffer een slechtlopende relatie. Meerdere kinderen zagen hoe het meisje werd doodgeschoten. VVD'ers in Drenthe protesteren tegen het besluit van minister Wiebes... dat de NAM in die provincie gas mag winnen. Alle twaalf VVD-gemeenteraadsfracties in Drenthe... vragen hun partijgenoot in een open brief om er nog eens over na te denken. Ze schrijven ook dat bewoners bang zijn dat nu ook zij nu te maken krijgen... met aardbevingen en schade aan hun huis. Eigenaren van monumentenpanden krijgen vanaf volgend jaar subsidie voor het onderhoud. Dat komt in de plaats van een belastingvoordeel waar makkelijk misbruik van kan worden gemaakt. Een eigenaar van een monument dat als woonhuis wordt gebruikt... kan achteraf tot 38 terugkrijgen voor dakonderhoud, schilderwerk en metselwerk. Katinka Eikelenboom is de nieuwe partijvoorzitter van GroenLinks. Ze volgt Marjolein Meijer op, die dit jaar vertrok nadat bekend was geworden... dat ze een verzwegen liefdesrelatie had met Kamerlid Rick Grashoff. Ook Grashoff trad af. Eikelenboom is bestuurssecretaris en adjunct-directeur van de VSNU... de Vereniging van Nederlandse Universiteiten. Het weer, toenemende bewolking, vanuit het westen regen... minima vannacht rond 4 graden. Morgenochtend opklaringen en droog, later vooral aan de kust een bui wordt zo'n 8 graden. Ook namorgen wisselvallig en zacht voor de tijd van het jaar.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 Een auto met aanhanger heeft daar een stalen wenteltrap verloren. Die ligt nu op de weg, de rechte reishok is dicht. Diverse auto's hebben schade gereden. Tussen knopen Burgerveen en Leidschendam rijdt het langzaam over 16 kilometer... ruim een half uur op onthoud. De andere kant op levert dat ook wat vertraging, 5 à 10 minuten. Op de A208 Haarlem richting Velzen tussen Velzerbroek en de aansluiting met de A22 10 minuten vertraging. En de N231 Alphen aan de Rijn Amstelveen is in beide richtingen dicht vanwege politieonderzoek na een ongeluk.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 The world in solemn stillness lay to hear the angels sing. glory, that glorious song of old, From angels bending near the earth to touch their hearts of gold. Oh, peace on earth, goodwill to men. From heaven, oh gracious King. The world in solemn stillness lay to hear the angels sing, to hear the angels sing, to hear the angels sing. Yeah! Ja, luisteraars, goedemorgen. Eh, twee uur lang ZFM Jazz. En eh, heeft u engeltjes horen zingen? Nou, zojuist werd eh, u toegezongen door een engeltje. Althans, zo leek het. Het was geen engeltje hoor. Het was het Urban... moet, even, moet het goed zitten. Het Urban Nation Choir. Oftewel het Urban Nazi Als ik het zo vrij mag vertalen. Ja, dankzij mijn collega Cor heb ik een aantal heel bijzondere kerst jazz stukken ontvangen. En eh, daar ga ik u vanochtend maar het een en ander van laten horen. Dat lijkt me een heel goed plan. Als je doet first green together, you and me. Love through stormy weather. Let it snow, let it snow. Just kiss me beneath the mistletoe, and I'll never leave. I'll never leave. This will be first Christmas together. Wait and see. This love will last. Christmas. Ja, dit klonk allemaal een beetje anders. Dat is ook niet verwonderlijk. Want eh, de zangeres was Gabriella Anders. En eh, zij heeft het gehad met ons samen... Eh, over de eerste kerst die ze beleefde. Own First Christmas, zo heet het nummer. Dankzij, ik zei het al, kort Draaier... een aantal, een aantal, een hele hoop prachtige... en vrij of minder bekend kerstrepertoire... wat ik vanmorgen voor ga draaien. En eh, sommige liedjes eh, die lijken helemaal niet op kerstliedjes. Dus die, die, die, maar het zijn wel kerstliedjes, daar moet ik er wel bij zeggen. Alleen ja, dat, dat geeft ons de mogelijkheid om toch uh, het niet helemaal uh, in kerstweer te dopen, het programma. Uh, alhoewel, ja, nou, ik hoop dat u met mij geniet ook van het volgende nummer. Want ik heb natuurlijk, ik hou het niet bij één liedje hoor. en ik doe het allemaal hier vanuit de studio, die dankzij mijn collega's Willem Bruist Albert-Jan Vos en misschien ook nog wel anderen... is eh, versierd en eh, is geworden tot een ware uh, kerststudio. Enorme kerstsfeer en daar geniet ik enorm van. Ik ben een gezelligheidsmens, u misschien ook wel. Maar ook een muziekmens, dat hoort er ook bij. En nou, daar heeft niet zoveel kletsjoel. Zoek eens een mooi liedje voor die mensen uit. Dat ga ik ook doen. We gaan genieten van Dinah Washington. A snow covered house on a hilltop. Children playing by a fireside. Each one hoping old Santa will loan them a reindeer to ride. The sleigh bells should soon start a ringing. Cause they're waiting so anxiously. Hoping to see old Santa as he comes down the chimney. A million socks are hanging ooh, on a million Christmas trees. bag full of toys on his shoulder. I'm so sure there'll be a stampede. But I'm wishing old Santa God's speed. love those bells. Ik hou van die klokken. U toch ook? Ja, eh, een liedje wat eh, klonk als een klok. Nou, dat is eh, mooi meegenomen.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 Hè, als je er toevallig onder staat met eh, een, eh, een, eh, iemand die je leuk vindt. Ook als je hem niet leuk vindt, moet je hem verplicht een kusje geven. Zo gaat het. Joe Williams die zingt erover. Kissing by the mistletoe. als hij niet zingt, dan speelt hij in ieder geval. <laughs> the holiday season is a wonderful time for a boy and girl to fall in love. Cause Santa and Cupid planned exactly what you did when you kissed me by the mistletoe above. We stood there kissing neath the mistletoe, jingle, jingle. happens every day. There's a heavenly treasure more than money can measure in the gift you give when you give your love, and I can tell. Cause whenever it's Christmas, if I never get this much, here in my heart I remember very well. We stood there kissing by the mistletoe, jingle, jingle. A kiss, kiss, kiss, and away we go, tingle, tingle dancing by the mistletoe. Love came to stay, and now it's Christmas every day. lekker uh, sambaatje. We gaan uh, genieten van Billy Holiday. The snow is snowing, the wind is blowing, but I can weather the storm. What new much it may storm, I've got my love to keep me warm. I can't remember a worse December. Just watch those icicles fall. What do I care if icicles fall? to keep me warm. Off with my overcoat, off with my glove. I need no overcoat. I'm burning with love. My heart's on fire. The flame grows higher. So I will weather the storm. What do much it may sound. I've got my love to keep me warm. meegenomen worden... dat ze haar liefje heeft om, om haar warm te houden. Nou, ik gun u hetzelfde. Ik gun u dat, eh, dat u ook een liefje heeft om, eh, om u warm te houden. Altijd gezellig, toch? We gaan eh, genieten van... even kijken hoor, even spieken hoor. Billy Crescent met Christmas Eye. There's a candle in the window. There's a legend we believe. Santa hears our plea. You can bet that he wouldn't miss a Christmas Eve. There's a stocking on fireplace, there are presents to receive, and there's mistletoe where each Romeo steals a kiss on Christmas Eve. In the corner on a table underneath a shining star is the luisteraars. Ik, eh, ik werd eventjes eh, onderbroken door een... Eh, mijn autootje stond voor een uitrit. <laughs> Wat ik me niet realiseerde. Ik sta daar al jaren op die plek. En, maar dat schijnt maar twee keer per jaar gebruikt te worden, die uitrit. Ik moest even naar beneden, moest me even naar beneden spoeden... om eventjes mijn autootje weg te halen. Dus misschien heeft dat tot enige storing op de zender geleid. Ik weet het niet. Ik, maar in ieder geval, ik ben er weer. En Bill Evans is er ook, gelukkig. Ik heb meteen ook nieuws voor u, want Santa Claus is coming to town, volgens Bill Evans. We luisteren naar ZFM Jazz tot 12 uur uh, kerstrepertoire. muziek. We gaan eh, genieten van het Ramsey Lewis trio. Want ook zij hebben een, uh, ja, een sleetochtje voor ons in petto. Jingle Bells dankzij Samuel uh, eh, Pagianini. Onbekend, eh, maar hij zwingt lekker met de kerst. Een beetje de sfeer van Jimmy Smith eigenlijk, hè? Ja. Nou, ik hoop dat ik u daarmee heb eh, verwend. Oscar Pietersen die gaat ons vertellen over een kind dat is geboren. A child is born. Oscar Peterson, Child is Born. En <clears throat> we gaan eh, luisteren naar, eh, dan moet ik het wel even goed uitspreken... de Robert Gonzales Trio. En eh, die heeft het over Deck the Halls. Nou, wat dat inhoudt met kerst, ik heb geen idee. Thank you. ik denk ik laat u het originele van eh, Jimmy Smith ook nog maar eventjes horen. Want het is toch ook een uh, virtuoos op het eh, Hammond-orgel. Nogmaals dus Jingle Bells. Daar kunnen we geen genoeg van krijgen. Er ligt helaas niet genoeg sneeuw op dit moment, luisteraars... om met de slee op uit te trekken. Tenzij u een, een, Bentley heeft, dan heeft u ook een slee. En dan kunt u daarmee de weg op. <laughs> vind ik allemaal goed. Mag vandaag, het is zondag. Dus de weg is vrij voor Bentleys, om het maar zo te zeggen. Ja. Eh, wat had ik nog meer voor u in petto? Ja, nog een keer Jimmy Smith. En eh, ik wil u nu laten genieten van Silent Night. Dan moet ik even kijken waar ik hem op... Oh ja, hier gaat... Nee, dat is hem niet. Verdorie. En deze dan? dat, dat, was Jimmy Smith met... Uh, het liedje wat we zojuist draaiden. dat, dat was natuurlijk Jingle Bells. Ah, hier heb ik hem. In één keer goed. Oh, mooi koortje ook nog bij. Fantastisch. Silent night. the Savior is born. Nou, ik kan hem met enige uh, zekerheid uh, kan ik u meedelen, luisteraars, dit was niet Jimmy Smit. Het stond er wel uh, eh, bij de titel eh, van het liedje. Dus dat is een eh, misleiding, noemen ze dat. Ik, ik, ben misleid, luisteraars. U ook, want u dacht dat u Jimmy Smit ging horen. Volgens mij was dit uh, Gerald of zo. Ik heb geen idee eigenlijk. Staat er niet bij. Nou ja, jammer. Ook hier geen eh, eh, uitvoerend artiest bij vermeld... maar wel dat het liedje de Christmas Song heet. Daar moeten we het mee doen tot de klok van 11 uur.